Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij Israëlische luchtaanvallen op Rafah zijn afgelopen nacht zeker 18 doden gevallen. Onder wie 13 kinderen. Ook een vrouw die zwanger was overleed en haar baby kon worden gered. Gisternacht werden ook al doden gemeld na een andere luchtaanval op Rafah. Sinds het begin van de oorlog is het grootste deel van de bevolking van Gaza... naar die stad in het zuiden van de Gazastrook gevlucht. In Noordwijkerhout heeft een oude echtpaar gisteravond een grote ijzeren paal door hun voorruit gekregen. Ze raakten met hun auto van de weg, botsten tegen een hek aan en kregen die paal toen door de voorruit heen. Ze raakten niet gewond en kwamen beiden met de schrik vrij. Waarschijnlijk gaf de bestuurder in een bocht per ongeluk gas in plaats van te remmen. Oud-advocaat Ines Wisky heeft voor het eerst een televisieinterview gegeven... na haar arrestatie van vorig jaar. In Buitenhof vertelde ze voor het eerst over de omstandigheden in de gevangenis. Ik ging op enig moment in een soort betonnen bak van 5 bij 5. Met hele hoge wanden en een soort rasterwerk. Uh, dat, daar kon ik dan gaan luchten. Wesky werd opgepakt op verdenking van het doorspelen van criminele informatie. Het Openbaar Ministerie ziet haar nog steeds als verdachte. En veel spanning in Nijmegen, want vanavond speelt NEC in de Kuip de bekerfinale tegen Feyenoord. Ja, het is de kans om voor het eerst in de clubhistorie een grote prijs te pakken. Ondernemers in Nijmegen die pakken groots uit. Zo is er speciaal NEC-gebak, ijs en zelfs bier is te horen bij ESPN. Het is een mooi biertje om moed in te drinken. Het is een mooi biertje op het moment dat je met veel plezier ergens naar staat te kijken waar je hart naar uitgaat. Eh, mocht het nou toch niet lukken, dan is het ook een prima biertje om je verdriet mee te verdrinken. Ja, maar met dat laatste houden de supporters van NEC nog geen rekening. Ze zijn zelfs vol vertrouwen. NEC, NEC, NEC, NEC. Wat gaat het worden? 1-3, groot feest. 2-1 NEC. 3-2 winst. De 2 voor NEC. Heel Nijmegen staat achter NEC. De bekerfinale tussen Feyenoord en NEC begint vanavond om 6 uur. Het weer dan nog. De rest van de middag vooral veel zon. Heel soms kan er nog een klein buitje vallen. Vanavond blijft het droog. En morgen wordt een mix van zon, bewolking en regen.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 Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I.